Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. DJ Mart De muzikant uit Amstelveen kreeg de prijs tijdens het Amsterdam Dance Event in de Arena. De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door het Britse tijdschrift DJ Mag. Meer dan een miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht. De Belgen Dimitri Vegas en Like Mike eindigden als tweede. Almeer van Buren werd derde. Martin Gerks kreeg begin het jaar ook al de popprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. Kroatië heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd tegen een van de belangrijkste zakenlieden van het land. Ivica Todoric wordt onder meer verdacht van boekhoudfraude. De zakenman is oprichter van het bedrijf Agrocor, waar onder meer de grootste supermarktketen van Kroatië onder valt. De laatste jaren kampt het bedrijf met grote schulden. Volgens justitie komt dat mede door de top van het bedrijf. Als Agrocor failliet zou gaan, zou dat 60.000 medewerkers hun baan kosten. Er is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd... omdat Torajic waarschijnlijk in Londen zit. De Wereldgezondheidsorganisatie HER overweegt de benoeming van de Zimbabwaanse president Mugabe als ambassadeur bij de WHO. Mugabe zou zich namens de VN inzetten voor de aanpak van niet overdraagbare ziekten als kanker en diabetes. Critici wijzen erop dat het gezondheidssysteem in Zimbabwe onder hem is ingestort. Ook Nederland was tegen de benoeming. En Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten de zesde tijd gereden. Toch start hij morgen niet van plek 6, maar vanuit de achterhoede. Hij heeft een gridstraf gekregen omdat zijn auto voorzien is van een nieuwe motor. Pole position is in Austin voor Lewis Hamilton. Hij kan in Amerika al zijn vierde wereldtitel veiligstellen.